Altijd leuk hè, als er een... Uh uuropener zit en geen nieuws. Maar gelukkig is, zie je het er nog met een uur lang bij je. We gaan knallen, we gaan vlammen, we gaan door. Thank you. whoever you are with, I don't even care. But where are you? Maybe in the club, maybe with another girl. even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even care. I don't even care. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even know where you I just want you here with me. the hour. show you money, money, money, champagne. Dance op jouw CFM Zandvoort. En volgende week zijn we er gewoon weer bij hoor. 9 uur sharp. Staat hij weer klaar hoor. The one and only DJ Ik zeg maak er een mooi weekend van.